Door Almegens met het NOS-journaal. De luchtaanval op een gebouw in de Syrische hoofdstad Damascus... waarbij vijf leden van de Iraanse revolutionaire garde omkwamen... zal niet onbeantwoord blijven. Dat heeft het regime in Teheran laten weten. Volgens de Iraanse machthebbers zit Israël achter de aanval van vanochtend. Zeker twee van de vijf gardisten hadden volgens Iraanse media een hoge rang. De revolutionaire garde is een elite-eenheid die rechtstreeks valt onder de geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Iran zegt zich het recht voor te behouden om op de juiste tijd en plaats te reageren. In Duitsland zijn weer meer dan 300.000 mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen de rechtsradicale partij Alternatieve voor Duitsland. Aanleiding is de onthulling vorige week dat hooggeplaatste AFD-leden eind vorig jaar... overleg hebben gehad met mensen uit de extreemrechtse hoek. Toen zijn plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. Demonstranten doen nu een oproep om de AFD te verbieden als politieke partij. De Amerikaanse zangeres Mary Wise is overleden. Ze was de leadzangeres van The Shangri-La's. De meidengroep maakte hits in de jaren 60. Hun grootste was Leader of the Pack. Het nummer werd daarna nog vele malen gecoverd. Onder andere door Bette Midler en The Carpenters. Mary Wise was 75 jaar. Heracles heeft in zijn tweede duel onder Erwin van der Looy gelijk gespeeld. In Almelo kwam de club niet langs hekkensluiter Volendam. Het werd 1-1. NEC deed opnieuw goede zaken. Thuis werd met 1-0 gewonnen van FC Twente. Almere City tegen Fortuna Sittard zou om 9 uur vanavond beginnen... maar die wedstrijd werd op het laatste moment afgelast. Het veld was deels bevroren doordat een, door een kapotte veldverwarming. Wanneer die wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend. Zojuist is AZ Pek Zwolle afgelopen. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer, vannacht droog, temperatuur zakt iets onder nul. Morgen eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden. Vooral in de noordelijke helft. Morgenmiddag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Vanaf morgenavond tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten.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 Enjoy the weekend. This is Intense. Hosted by DJ Malzo. There is no other. There is no other. There is no other. There is no other. I'm the one and only dominator. Over and rubber and cover and other words sucker. There is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. In other words, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, Vibes. Hosted by DJ Malzo. The best house, club, and tech house. DJ Malzo. Live city. city. in my phone like I'm locked up, non-stop When I playing to the fucking helicopter, yo Cops pulling up like I'm giving drugs, out ah, nah, nah I'm a pop star, not a doctor Bitches calling my phone like I'm locked up, non-stop When I playing to the fucking helicopter, yo Cops pulling up like I'm giving drugs, out ah, nah, nah I'm a pop, I'm a pop, I'm a past, no past, no past, past. Cause I'm like Kevin Costner, you tweak it. Just voted the Whitney Houston, Texas for the evening. They got the same story, so much they start to believe it. It wasn't like really shit was cool, but we leaving. Man, how the fuck? Cause I'm 24, 6, 8, I just so they appreciate the crown in my And I'm really playing, keep the fake, don't And it's big red fake, Fake, Fake, Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem?